Bij de volgende poging van oliemaatschappij BP om het lek te dichten... wordt een beschadigde oliepijp verwijderd en een klep geplaatst. Terwijl dat gebeurt kan er 20% meer olie weglekken dan tot nu toe het geval is. Agatha, de eerste tropische storm van het orkaanseizoen... heeft aan zeker 83 mensen het leven gekost. De meeste slachtoffers vielen in Guatemala, maar ook in El Salvador hield de storm huis. In beide landen is de noodtoestand afgekondigd. Zware regenval, overstromingen en aardverschuivingen zorgen voor grote problemen. Tienduizenden mensen zijn dakloos geraakt. Tropische storm Agatha is inmiddels in kracht afgenomen. In een verlaten zilvermijn in Mexico zijn 20 tot 25 lijken gevonden. De politie vermoedt dat het slachtoffers zijn van geweld tussen drugsbendes. Onduidelijk is hoe lang de lichamen al in de mijn liggen. Ze zijn van een 100 meter hoge klip naar beneden gegooid. Sinds 2006 zijn in Mexico meer dan 23.000 mensen omgekomen door drugsgeweld. Mexicaanse drugsbaronnen hebben het grootste gedeelte van de Amerikaanse drugsmarkt in handen. De drugs worden gemaakt in Mexico en vervolgens de VS ingesmokkeld. In Colombia is een tweede ronde nodig bij de presidentsverkiezingen. De eerste ronde gisteren leverde geen kandidaat op die meer dan 50% van de stemmen vergaarde. De voormalige minister van Defensie, Santos, lijkt de meeste kans te maken op het presidentschap. De centrumrechtse kandidaat kreeg in de eerste ronde ruim 46 van de stemmen. Zijn belangrijkste rivaal, de linkse oud-burgemeester Mokus van de hoofdstad Bogota, bleef steken op nog geen 22 Santos en Mokus moeten het nu op 20